vertrouwen dat ze goed zitten. Volgens de Britse krant The Times is het lab getraceerd op basis van analyse van gegevens die in de dagen na de aanslag zijn verzameld. De krant meldt de locatie overigens niet. De veiligheidsdiensten zeggen ook dat de Russen tests hebben gedaan om uit te vinden of Novichok kan worden gebruikt voor liquidaties. Topman Dick Boer van Ahold Delhaize stapt op. Hij wordt in juli opgevolgd door Frans Muller, die nu de tweede man is bij het bedrijf. Boer stond sinds 2013, toen Ahold met Delhaize fuseerde, aan het roer van het Nederlands-Belgische concern. Oud-ING-bestuurder Hommen wordt president-commissaris van Ahold Delhaize. Hommen vervulde die functie ook al tussen 2013 en 2016. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een intern onderzoek ingesteld... nadat is gebleken dat medewerkers het medisch dossier van realityster Samantha de Jong hebben bekeken. De Jong, beter bekend als Barbie, werd begin dit jaar met spoed opgenomen na een zelfmoordpoging. Klokkenluider Site Publics heeft aan één Vandaag verteld dat tientallen medewerkers van het Haagse ziekenhuis... in het medisch dossier van de Jong hebben gesnuffeld zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. De Filipijnse regering heeft een van zijn eilanden gesloten voor toerisme. Het komende half jaar mag niemand het bounty-eiland Boracay bezoeken. Volgens president Duterte is het eiland veranderd in een beerput... en is dat de schuld van de hotels en de restaurants. Die zouden onder meer hun afvalwater lozen op zee. Als ze binnen zes maanden geen maatregelen hebben genomen... wil Duterte het eiland helemaal sluiten. Het weer. Vanochtend eerst nog bewolkt met vooral in het oosten soms regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Er waait wel een stevige noordwestenwind. En het wordt niet warmer dan een graad of 8 à 9. Morgen en zaterdag droog, zonnig en warmer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 13 kilometer heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Kost je ruim een uur extra. Ook een uur vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Haarlem-Zuid. De file daar is zo'n 10 kilometer. Na 12 van Utrecht naar Den Haag bij Voorburg, 10 kilometer, kost je een kwartier.